uur. Kamp met het NOS-journaal. Bij een explosie in de Duitse stad Solingen is eerder deze week een jongen van 17 uit Nederland om het leven gekomen. Het gebeurde afgelopen dinsdag. De politie vermoedt dat de jongen een flesje liet vallen wat een ontploffing veroorzaakte. Hij liep daarbij zeer ernstige verwondingen op en stierf een paar uur later in het ziekenhuis. Vier mensen, onder wie een zevenjarig meisje, raakten door de ontploffing licht gewond. Wat voor vloeistof er in het flesje zat, is nog onbekend. Tien Oekraïense burgers zijn vrijgelaten door Rusland na een gevangenenruil... waarbij beide landen in totaal 90 gevangenen uitwisselden, voornamelijk militairen. Onder hen een politiek leider, twee priesters en twee spionageverdachten die zes jaar vastzaten. Het ruilen van burgers is zeldzaam, terwijl krijgsgevangenen regelmatig worden uitgewisseld tussen Oekraïne en Rusland. De astronauten die met ruimteschip Starliner naar het internationaal ruimtestation ISS zijn gevlogen... zijn daar niet gestrand. Dat zegt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. De terugkeer is al meerdere keren uitgesteld vanwege technische problemen met de ruimtecapsule. Maar volgens NASA kunnen de astronauten in een noodsituatie gewoon terug naar aarde komen met de Starliner. Vier gevangenismedewerkers uit de Amerikaanse staat Missouri... zijn aangeklaagd voor moord op een gevangene. Een vijfde voor doodslag. De 38-jarige Moore stierf in december nadat hij gepeppersprayed... en vastgebonden was tijdens een celinspectie. Getuigen hoorden hem zeggen dat hij niet kon ademen. Moore's familie ziet racisme als oorzaak van zijn dood. Het Amsterdam Centraal Station is vandaag niet bereikbaar met de trein. Vanwege werkzaamheden rijden er de hele dag geen treinen van, naar en via Amsterdam Centraal. Volgens NS en ProRail is dat nog nooit eerder gebeurd. Reizigers wordt geadviseerd voor vertrek de reisplanner te raadplegen... en rekening te houden met extra reistijd. Het weer. Vandaag blijft het lang zonnig en droog. In de namiddag gaat het regen in het zuidoosten. En het wordt tussen de 21 en 27 graden.